Jobboots met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar Achmea stopt met het extra betalen voor ingrepen met dure operatierobots. De machines worden vooral ingezet bij prostaat-ingrepen en vervangen kijkoperaties. De robot-ingrepen zouden minder belastend zijn voor patiënten. Maar volgens Achmea is dat niet aangetoond. Daarom stopt de zorgverzekeraar de extra vergoeding voor robotoperaties, meldt Nieuwsuur. Het College voor Zorgverzekeringen zegt dat Nederlandse ziekenhuizen onnodig veel dure operatierobots hebben aangeschaft. Sinds dit jaar zijn het er 16, terwijl er volgens het CVZ maar 4 nodig zijn. Jaarlijks komen naar schatting ruim 1200 mannen in aanmerking voor een prostaatsoperatie met een robot. Verdachten die zijn vrijgesproken van een ernstig misdrijf... kunnen voortaan voor hetzelfde misdrijf opnieuw voor de rechter worden gedaagd. In de Tweede Kamer is een meerderheid voor een wetsvoorstel daarover. Tot nu toe kon iemand niet twee keer voor hetzelfde vergrijp worden vervolgd. Directe aanleiding voor de maatregel is een verzoek van het Rotterdams Openbaar Ministerie. Dat vond vorig jaar doorslaggevend bewijs tegen een moordende overvaller die inmiddels onherroepelijk was vrijgesproken. Bij ernstige procedurefouten, zoals mijneet of een omgekochte rechter, kan er ook heropend worden als het om minder zware misdaden gaat. Justitie erkent dat de nieuwe wet ook bezwaren kent. Zo mag het geen herkansing zijn voor het OM bij zaken die het minder goed en zorgvuldig heeft voorbereid, zegt justitie. Minister van Bijsterveld heeft het Metropoolorkest drie jaar extra de tijd gegeven om een zelfstandige organisatie te worden. Het orkest krijgt 11,5 miljoen euro mee en moet dan over vier jaar op eigen benen staan. Dat werd duidelijk tijdens het Kamerdebat over de mediabegroting. Het pop- en jazzorkest maakt nu nog deel uit van het muziekcentrum van de omroep... In het oorspronkelijke plan zou de overheidssubsidie binnen een jaar worden afgebouwd. De bezuinigingen maken deel uit van het kabinetsplan om 200 miljoen euro te korten op de mediabegroting. Het weer vanavond eerst nog droog. Aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Langs de kust stormachtig. Morgenochtend onstuimig, daarna wat rustiger. Het wordt 9 graden. Dit was het NOI. E. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files. Ik geef een overzicht van de snelheidscontroles die aangekondigd zijn. Dat is de A1 Amsterdam-Hengelo in beide richtingen tussen Amersfoort en Apeldoorn. De A2 Amsterdam-Den Bosch in beide richtingen tussen Amsterdam en Utrecht. En de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen knooppunt Lunette en Veenendaal.